met het NWS-journaal. Oud-tv-presentator Jan Linverink is overleden. Dat laat zijn familie weten aan persbureau ANP. Jan Linverink begon als leraar Nederlands... maar debuteerde in de jaren 70 als radiopresentator. Hij werd vooral bekend als presentator van het televisieprogramma RUR. Dat staat voor rechtstreeks uit Richter. Die talkshow kwam vanuit de Amsterdamse gelijknamige discotheek... en later ook uit andere discotheken. Lindverink stond erom bekend dat hij altijd een streepjes over hem droeg... en een glas melk naast zich had staan. In 1992 verdween Reur van der Buis. In 2002 kwam de talkshow weer terug op tv bij SBS6, maar dat was van korte duur. Jan Lentvrink was 77 jaar. Bij een aanval op een VN-basis in het zuidwesten van Libanon... zijn gisteren drie leden van de vredesmacht Unifil gewond geraakt. Dat meldt de vredesmacht zelf. Een van de soldaten raakte zwaar gewond... en is naar een ziekenhuis in de hoofdstad Beirut overgebracht. De andere twee moesten naar een medische opvang van Unifil. Vredesmacht noemt het onaanvaardbaar dat blauwhelmen die door de VN-veiligheidsraad op missie zijn gestuurd... een doelwit worden in de strijd. Unifil is al jaren in Libanon actief. De missie vormt een buffer tussen Israël en Libanon en ondersteunt het leger van Libanon. In een rivier in de buurt van Sleeuwwijk in Zuid-Holland zijn resten van een vermiste 16-jarige jongen gevonden. In het water werd deze week een schoen gevonden met daarin een voet. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het om Joran Krol gaat, die sinds 2023 werd vermist. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen voor een misdrijf. Omroep Brabant schrijft dat een voorbijganger de voet per toeval vond. En Defensie bereidt de repatriëring voor van gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten. Het verzoek kwam van buitenlandminister Berendsen. Die zei bij het tv-programma Café Kokkelman dat 4 à 5.000 mensen voor repatriëring in aanmerking komen. De meeste van die mensen eind volgende week weer terug in Nederland zijn. Die hulp is overigens niet gratis. Mensen moeten zelf geld bijleggen. Het weer vannacht op veel plekken bewolkt en mistig, behalve in het oosten. De temperatuur zakt naar een graad of 4.